Het initiatief komt van een groep allochtone artsen. Zij zeggen dat Turkse allochtonen steeds vaker naar Turkije gaan voor onderzoek en behandeling, omdat ze Nederlandse artsen wantrouwen en zich in Turkije beter begrepen voelen. Maar de allochtone artsen vinden dat hun Turkse collega's vaak veel te veel medicijnen voorschrijven en onnodige operaties uitvoeren. Ze willen de ongeveer 30.000 patiënten helpen om via de kliniek de weg terug te vinden naar de Nederlandse gezondheidszorg. De regerende communistische partij in Noord-Korea houdt over een week een congres om nieuwe leiders te kiezen. Het moet de grootste bijeenkomst van de partij in tientallen jaren worden. De vergadering was eerder aangekondigd voor begin deze maand, maar werd uitgesteld. Het Stalinistische en geïsoleerde bewind in Pyongyang zegt niet waarom. Mogelijk heeft het te maken met de gezondheid van de grote leider Kim Jong-il. Aangenomen wordt dat hij twee jaar geleden een beroerte heeft gehad. Mogelijk is hij niet in staat om voor het oog van de tv-camera's urenlang mee te vergaderen. Een tot dusver onbekende zoon van hem, Kim Jong-un, wordt genoemd als zijn opvolger. In dat geval wordt verwacht dat Kim Jong-un op het congres belangrijke functies in de partij toegeschoven krijgt. In België wordt toch weer verder gesproken over de vorming van een nieuw kabinet. Vandaag begint een werkgroep met het ontwerpen van een nieuwe wet... die meer financiële zelfstandigheid moet geven aan Vlaanderen en Wallonië. De roep vanuit Vlaanderen om over eigen geld te kunnen beslissen... was tot dusver voor de Walen onverteerbaar. Maar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer in België... hebben de afgelopen dagen bemiddeld tussen de grootste partijen van beide landsdelen. De Vlaamse nationalisten en de Waalse socialisten zien nu toch ruimte voor overleg.